van 200.000 euro. Dat geld kreeg ze toen ze bewolking, verder veel zon, een stevige oostenwind en het wordt 2 tot 4 graden. In het weekende vrij zonnig, veel wind, zaterdag een graad of 4, zondag en de dagen daarna is het overdag amper boven nul.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 Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steker 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, Weidegraaf in de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer Your Material. do something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're faces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems to to pieces when I look at ja, flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Eh, klarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You're Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar uh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sunny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid uh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984, als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales... daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole. But you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration. That slow journey, reenacted over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tool flower. attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. Um, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jacob Pastorius. Three Views of Secret van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. speelt. Jacob Astorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. listen to me kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd in 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de, mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ga du Noor, Beautiful Day. Dat is het natuurlijk vandaag. Rise and shine, come on, let's roll. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mensen die met de auto naar de wintersport gaan... moeten voldoende eten, drinken en dekens meenemen, waarschuwt het Rode Kruis. Ze kunnen lang in de file staan en het kan ijskoud worden. Vandaag begint voor veel mensen de voorjaarsvakantie. 60 tot 80 procent van de wintersporters gaat volgens het Rode Kruis op weg... zonder voorzorgsmaatregelen te nemen. De Chinese overheid heeft ingegrepen bij de Chinese eigenaar van Zwitserleven en Reaal. Dat bedrijf, Anbang, maakt zich volgens de overheid schuldig aan illegale praktijken. Dat ondermijnt de stabiliteit van het bedrijf. De topman van Anbang moet voor de rechter komen. Zwitserleven en Reaal zijn sinds 2015 in Chinese handen. De gevolgen voor de twee Nederlandse verzekeraars zijn niet bekend. De leiding van de NRA, de Amerikaanse wapenlobby, heeft uitgehaald naar betogers die strengere wapenwetten eisen. Ze misbruiken het bloedbad op de school in Florida voor hun eigen doeleinden, zei de vicevoorzitter van de NRA, Wayne LaPierre. Ze haten de NRA, ze haten het tweede amendement van de grondwet en ze haten individuele vrijheid, zei hij. Lapierre zei, zei ook dat hij de 17 doden in Florida betreurt. De vicevoorzitter van de wapenlobby reageerde niet op het voorstel van president Trump om semi-automatische wapens uit handen van mensen onder de 21 te houden. Het Openbaar Ministerie heeft in 2013 met de weduwe van crimineel John Mierenmet